Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Eh, dit is het nieuws van NOS op 3. De laatste lockdown heeft er bij jongeren flink ingehakt. Een op de vijf dacht er zelfs aan om een einde aan zijn leven te maken. Het RIVM en de GGD spraken met jongeren tussen de 15 en de 25 jaar. Hoe langer de lockdown duurde, hoe somberder ze werden. Er was weinig perspectief. Eh, je wordt weer teruggeworpen op je, ja, je kleine situatie van de plek waar je woont. Minder contact met anderen. Dus wij denken ook dat er vooral het gebrek aan perspectief... Eh, ja, die lange donkere periode die er weer aan zit te komen, de onzekerheid, dat je dat heel sterk terugziet in de cijfers. Heb je zelf ook wel eens sombere gedachten of maak je je zorgen om iemand? Je kunt bellen of chatten met 113. Op de westelijke Jordaanover is een journalist doodgeschoten. Zij deed verslag van een Israëlische inval in een vluchtelingenkamp. De vrouw werkte voor de Arabische nieuwszender Al Jazeera. zij zeggen dat ze is gedood door het Israëlische leger bring you some breaking news. An Al Jazeera correspondent has been shot by Israeli forces. We understand that she's been killed. Een andere journalist zou in zijn rug zijn geraakt. Hij heeft het overleefd. Vlakbij Omme in Overijssel is een kippenschuur helemaal afgebrand. Alle 25.000 kippen zijn omgekomen. De brandweer blust nog na en hoopt dat de vlammen niet overslaan naar gebouwen ernaast. Hoe de bol in brand kon vliegen is niet duidelijk. Ik klotsende oksels en knikkende knieën, maar S10 is door naar de finale van het Songfestival. Het was spannend tot het einde. Nederland hoorde als allerlaatste land of het een finale plekje te pakken had. I literally died. I was like, no. Oh my god, but then it happened. And I'm so happy. I'm still a little bit in shock. Like, what? Why? Because I was last. I was like, oh no, this is not gonna be me. And then I was. It was amazing. Zaterdagavond kun je weer voor de buis hangen in je oranje shirtje. Om 9 uur begint de finale. Het weer zonnig vandaag, 17 graden langs de kust wordt het. In Limburg kan het wel oplopen naar 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdagochtend is het geen hele drukke spits. Er staan wel dagelijkse files die enkele minuten oponthoud veroorzaken. De meeste vertraging is er op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Je hebt ook 10 minuten vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort...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 Ze zat op hoekie en is blond, dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van ton. en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei: Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee, wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het allerliefste sta ik op. En ben ik weg, doe ik alles op de pof. Van met alle respect, dik altijd niemand. En ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant. Leek zo perfect doordat ze zei, doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht? Want nu is ze net echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn en die pizza met ananas ik ben zo op zo afgeknapt Sunny, yesterday my life was filled with rain.